12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Israël heeft een hoge Hamas-commandant gearresteerd. Hij is ook de medeoprichter van de Palestijnse beweging. Volgens Israël heeft hij de Palestijnen de afgelopen tijd opgehitst... om geweld tegen Israël te gebruiken. De universiteiten zijn bang dat ze in financiële problemen komen... door de grote toeloop van studenten... De overheid had op minder studenten gerekend en verlaagde daarom de financiering. Maar nu zich juist meer studenten hebben aangemeld, zeggen de universiteiten dat ze zich niet kunnen bijbenen. Hoe komt de Turkse AK-partij aan adressen van Turken in Nederland? Dat wil het College Bescherming Persoonsgegevens antwoord op. Turken in Nederland kregen per post een stemadvies om bij de komende Turkse parlementsverkiezingen op die AK-partij te stemmen. De regering van Slovenië wil militairen inzetten voor het bewaken van de grens met Kroatië. Grote stromen vluchtelingen willen doorreizen naar Oostenrijk en Duitsland. En de Sloveense grenspolitie kan het in zijn eentje niet aan. De man die zichzelf gisteren in Velsen-Noord met een kruisboog verwondde toen de politie hem wilde aanhouden, is alsnog gearresteerd. De man ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De politie was naar het huis in Velsen-Noord gegaan omdat buurtbewoners zeiden dat de man met een kruisboog over straat liep. Toen de agenten eraan kwamen trok de man zich terug en schoot hij op zichzelf. In het huis bleek ook een zwaargewonde vrouw te liggen. Zij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Feyenoord-spits Michiel Kramer krijgt geen straf. De beroepscommissie van de KNVB heeft hem vrijgesproken. Begin deze maand zou Kramer in de wedstrijd tegen de Graafschap zijn tegenstander Ted van der Pavert in het gezicht hebben geslagen. Kramer werd voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Volgens de beroepscommissie heeft de Feyenoorder wel een beweging richting van de Pavert gemaakt, maar is niet bewezen dat hij sloeg. Het beweer bewolkt en soms wat regen, ook wat zon en het wordt een graad of 12.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 fears living inside me. Should you love me? Would you love them just of winter. Altijd weer ZFM. is, toch, het is toch knap als je na het overlijden van je zoon zoiets kan schrijven... en dan ook nog uitvoeren.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 Nou, ik vind eigenlijk dat het eh, country en western gebeuren niet mag missen. Dat we dat niet mogen missen in dit uurtje. En vandaag gaan we ook naar de Bellamy Brothers met I Said You Have a Beautiful Body.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 nadat hij een fiets in het water had gegooid in het centrum van Haarlem. Dat meldt de politie. Agenten waren de jongen op het spoor gekomen omdat zij in burger liepen. De aangehouden jongen was samen met een groepje jeugd op de Zeilsingel. Ze vielen op voor agenten in burger omdat ze luidruchtig waren. Nog geen minuut later vond een van de jongens het nodig om een fiets in de gracht te gooien. De verdachte werd direct aangehouden, schrijft de politie. De fiets lag in een dusdanige positie dat de gemeente in kennis is gesteld om de fiets uit de gracht te vissen. Ook hield de politie nog een man aan die meerdere personen had lastiggevallen in de omgeving van de Kruisstraat. Ook hij werd betrapt door agenten in Burger. De man is een bekende van de politie en is ingesloten om te ontnuchteren. Treinreizigers tussen Haarlem en Amsterdam moeten langer dan gedacht met de bus reizen. De NS liet maandag weten dat de treinen rond 1 uur, 3 uur weer zouden rijden, maar dat is uitgesteld tot 5 uur. De NS probeert het de reizigers wel naar de zin te maken. Het deelt water, koffie, koek en chocola uit in de rij wachtende voor de bus. Op zaterdag 24 oktober wordt de zesde editie van het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen georganiseerd bij Thalassa. In café Het Juttertje in het jaar rond strandpaviljoen start de eerste voorronde om 4 uur s middags... waarna tot in de avonduren gepeld zal worden. Er wordt gestreden in twee categorieën. Profpellers en recreatiepellers. De eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld... en aan de hand van die uitslagen worden de profs en de recreanten gescheiden... om daarna door te gaan voor de hoofdprijzen in beide categorieën. En ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij het garnaal pellen redelijk beheerst... kan zich inschrijven bij Thalassa, strandpaviljoen 18. Of per e-mail garnaal Zandvoort, met eh, een garnaal met AE, at gmail.com. Maak vermelding in de e-mail van uw naam, uw e-mailadres en het telefoonnummer. De deelname bedraagt 5 euro per persoon. Zie ook de Facebookpagina Vrienden van de Garnaal Zandvoort. De 49-jarige vrouw die maandag in Velsen-Noord door haar vriend met een kruisboog werd neergeschoten... ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis. De man die wegens de schietpartij is opgepakt verkeert niet in levensgevaar. Zijn toestand is stabiel. Hij kan mogelijk later vandaag door de politie worden verhoord. De schutter, 45 jaar oud, en het slachtoffer woonden na verluid al enige tijd samen... in het rijtjeshuis aan de Van Niedekstraat, waar het geweld zich afspeelde. Ook voor het schietincident had de stel al eens ruzie gehad, al dus een buurtbewoonster. De woning aan de Van Niedekstraat was dinsdagochtend nog steeds afgezet. Dit was het regionale nieuws.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 Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en kan tijdens opklaringen weer gemakkelijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen start de, dag, start de dag in het binnenland waarschijnlijk op veel plekken mistig. In het westen is het gewoon bewolkt. Later in de ochtend is het overal bewolkt en tegen de middag volgt vanuit het westen regen. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 12 graden. Donderdag kan lokaal een beetje regen vallen, maar het grootste deel van de dag is er droog. Met 13 tot 15 graden wordt het iets warmer dan vandaag en morgen. Veel ruimte voor de zon is er niet, maar de kustprovincies zullen wel af en toe zonnige momenten hebben. Vrijdag wordt een droge dag met een mix van wolken en zon. Met maxima van rond 14 graden en een matige zuid-zuidwestenwind. Het is een prima najaarsdag. Het weekend start goed. Zaterdag is het droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt opnieuw circa 14 graden. Zondag heeft de zon het moeilijker en neemt de kans op regen weer toe. Volgende week is de kans groot op wisselvallig weertype... waarbij de middagtemperatuur een paar graden lager uitkomt dan het weekend. Why do birds suddenly appear every time you are near? just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck, and we're on. ritme van Zandvoort. Imka, wat vind je van Fleetwood Mac? Eh, goed. Ja, zo'n goede plaat. Ja. ja. Ja, ja, ja, En, groep. Ja, goede groep. Ja, ja. <laughs> Stevie Nicks hè, met Seven Wonders. MK, het zal je maar gezegd worden. You sexy thing. Nou, nou. <laughs> dat dat een favorietje van je was eigenlijk. Ja. Ja? Ja, de zanger was Errol Brown. Ja, oh. alleen die naam alleen al. Ja. <laughs> nee, hij is nog niet zo lang geleden overleden. Hij was 71 eh, jaar. Ja, zo. Ook een aardige leeftijd. Ja, we worden allemaal... Maar <laughs> kijk, wij worden ouder, maar in onze jeugd... <laughs> die mensen die toen even oud waren als Die zijn ook even oud. ja, dat is waar. We vergeten dat die ook doorgaan. Ja, ja. We gaan eh, iets moderner draaien. Lorde. Het zei, jou, het zei jou niks, geloof ik, hè? Nee. Nou, dus misschien als ik het hoor, dat ik denk, ik oh, oh. oh, dat, dat <laughs> zeker, zeker. Moet je maar opletten. I've never seen a diamond in the flesh cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in torn up. hè? Ja. Toch wel, hè? <laughs> Ja, toch wel, Alleen de naam zei je niks natuurlijk. Nee, dat <laughs> nou, heb ik wel vaker. <laughs> Heb, je er wel gehoord van Tulsa Sound? Heb je daar wel eens van gehoord? Tulsa Sound, ja. ja? Een hele bekende, dat is Gigi Kale. Die heeft dat geschreven. Mhm. En vooral liedjes geschreven voor Eric Clapton, After Midnight en Cocaine. En we gaan het nu zelf naar hem luisteren met After Midnight. after midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion.